Ze neemt afstand van het uitgangspunt dat in het debat over de bezuinigingen geen onderwerp taboe zou zijn. Hamer wil wel kijken hoe er in het onderwijs doelmatiger gewerkt kan worden. Dit voorjaar moeten groepen ambtenaren klaar zijn met hun voorstellen voor bezuinigingen op allerlei gebieden. Het hele kabinet praat morgenochtend over het Irak-rapport van de commissie Davids. Het is voor het eerst dat alle ministers erbij zijn, zegt Rijksvoorlichtingsdienst. Volgens Haagse bronnen wijst dat erop dat er bijna een akkoord is. De coalitie was steeds verdeeld over het kritische rapport... waarin onder meer staat dat er in 2002 geen volkenrechtelijk mandaat was... voor de inval in Irak. De lijfarts van Michael Jackson is aangeklaagd voor dood door schuld. In de aanklacht staat dat dokter Conrad Murray de zanger onopzettelijk om het leven heeft gebracht. Murray kan vier jaar cel krijgen... Jackson stierf vorig jaar door een overdosis van een narcosemiddel dat hij gebruikte om in slaap te komen. Mary was bij de zanger toen hij stierf en ontkent schuld. De NAVO heeft Nederland officieel gevraagd langer actief te blijven in Afghanistan. Dat melden bronnen in Den Haag. Wat de NAVO precies vraagt is nog niet duidelijk. Het CDA voelt er wel voor om door te gaan met de gevechtsmissie in Oeruzgan. De PvdA wil alleen praten over het sturen van instructeurs voor de training van Afghaanse troepen. Begin maart wil het kabinet een besluit nemen over de missie. De Dow Jones-index is voor het eerst sinds november onder de 10.000 punten gesloten. Het verlies was 1% en de slotstand was 9908 punten. Handelaren in New York maken zich zorgen over de gevolgen die het begrotingstekort van Griekenland kan hebben voor de banken die dat geld hebben geleend.